ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel zitten de defensieministers van de NAVO-landen bij elkaar. Het is de laatste keer dat ze elkaar zien voor de grote NAVO-top in Den Haag eind deze maand. Vandaag gaat het vooral over het defensiebudget. Amerika wil dat Europese landen daar veel meer aan uitgeven. De missionair minister Brekelmans denkt niet dat er vandaag een knoop over wordt doorgehakt. Nou, het belangrijkste waar natuurlijk over gesproken wordt is een, een nieuw percentage. Een nieuwe ambitie die we met 32 bondgenoten eh, eh, gaan afspreken. Eh, daar is vandaag een belangrijk overleg over om te kijken of dat die 32 bondgenoten dichter bij elkaar kunnen komen. Ik verwacht niet dat er vandaag al een definitief besluit wordt genomen. Israël zegt dat de lichamen zijn gevonden van twee mensen die werden gegijzeld door Hamas. Het gaat om een stel van in de 70. Waarschijnlijk zijn ze vlak na de terreuraanslagen van 7 oktober 2023 al omgekomen. De Israëlische premier Netanyahu heeft hun nabestaanden gecondoleerd. Het moet afgelopen zijn met aftelklokken, neppe reviews en andere misleidende trucjes bij Shein. 25 consumentenorganisaties hebben daarover een klacht ingediend bij de toezichthouders. Ze willen dat de online kledingwinkel er direct mee stopt. De Europese Commissie doet er ook al onderzoek naar. En er moet serieus worden nagedacht over een leeftijdsgrens voor koppen bij voetbal. Volgens de Gezondheidsraad is er een verband tussen koppen en bijvoorbeeld dementie en de ziekte van Parkinson. Topspelers hebben later twee tot drie keer meer kans op hersenaandoeningen dan gemiddeld. Deze sportvisio vindt het goed dat het nu wordt besproken. Ik kan me voorstellen dat je zeker op de, de jonge leeftijdsgroep... kan jij prima eh, ervoor kiezen om eigenlijk niet te gaan koppen. hetzelfde als in de voetbal... waarbij je geen contact hebt in die, op jonge leeftijd. Ehm, die discussie moet denk ik veel meer gevuurd gaan worden. Eh, maar daar moet ook de KNVB een, een heel duidelijk signaal van af gaan geven. Na de zomer komt de sportraad met een advies. Mogelijk staan daar ook dingen in over een kopverbod bij de jeugd.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 She even beg me to give her a random. In a loving everything she want feel. Emotionally, we keeping it real. At the energy when me I bring, she want feel. The fight and sing, she want feel. wanna make you scream my name.